Ook kan het voertuig op hol slaan als een draad van de gashendel loslaat. Volgens minister van Nieuwenhuizen betekent dit dat de stint voorlopig niet terug de weg op kan. Hoe lastig dit ook is voor bijvoorbeeld kinderopvangcentra. Het onderzoek is gedaan na het ongeluk met een stint in Os. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De oorzaak van dat ongeluk wordt nog onderzocht. In de Turkse hoofdstad Ankara is een hoge snelheidstrein ontspoord. Volgens de gouverneur van de regio zijn daarbij minstens zeven mensen omgekomen en veertig gewond geraakt. De hoge snelheidstrein raakte een locomotief die werd ingezet voor onderhoudswerk. Twee wagons ontspoorden en botsten tegen een loopbrug over het spoor. Reddingswerkers zijn bezig om passagiers uit de trein in Ankara te bevrijden. Het kabinet begint in februari een campagne tegen nepnieuws... die mensen moet helpen om te herkennen wanneer een verhaal is verzonnen. De campagne duurt ongeveer vier maanden... tot en met de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. In die periode zitten ook de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Volgens minister Ollongren hebben nepnieuwscampagnes nog geen grote gevolgen in Nederland... dankzij het gevarieerde nieuwsaanbod. Toch waarschuwt het kabinet dat mensen alert moeten zijn. De kleine panda, die afgelopen zomer in Diergaarde Blijdorp werd geboren, is dood. Het ging mis toen de panda moest overgaan van moedermelk op vast voedsel. Het dier wilde niet eten en werd de laatste dagen zwakker. Uit sectie is inmiddels gebleken dat hij nierproblemen had. Kleine panda's, ook wel rode panda's genoemd, zijn een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog zo'n 10.000 in het wild. Het weer in het noorden komen wolkenvelden voor. In de rest van het land zijn er flinke opklaringen. Vanmiddag wordt het 2 à 3 graden. Door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen verandert er weinig. Zaterdagavond kans op wat sneeuw of natte sneeuw.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 De Watertoren. If a bell could ring And make the whole world sing I wish you'd understand This happiness is at hand. If a carol could rhyme and make the darkness shine, let's celebrate with a chime and let the whole world Christmas time. Now look here. I can see the point of having a real swinging joint with a plenty of happy faces filling the air. Can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers bell could ring and make the whole world sing. Let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces filling the air. But look can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring, that make the whole world sing. Let's unite the whole wide world. Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing. If a bell could ring.